Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim een kwart van de vrijkomende sociale huurwoningen in grotere gemeenten... ging vorig jaar naar huurders met voorrang. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. Gemiddeld moet iemand die ingeschreven staat zeven jaar wachten op een huis. Maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot, vertelt collega Robert Kosters. In Amstelveen en eh, Haarlem en Meer bijvoorbeeld wacht je gemiddeld 19 jaar op een woning. Eh, terwijl bijvoorbeeld in Enschede al in zes maanden eh, een sociale huurwoning krijgt, ook zonder voorrang. De mensen die voorrang krijgen zijn bijvoorbeeld statushouders en alleenstaande ouders. Er is een storing in de alarmknop die ouderen of ernstig zieke mensen gebruiken als ze hulp nodig hebben. Die knop hangt vaak als een ketting om hun nek. Als mensen er nu op drukken komt er geen melding binnen op de 112 meldkamer. Het bedrijf dat achter de knop zit zegt te werken aan een oplossing. En gisteravond was het tweede grote RTL-debat met lijsttrekkers van de grote partijen. Vooral de VVD kreeg het flink voor de kiezen toen het over de woningnood ging. Dat vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Onder andere omdat het eh, toenmalig VVD-minister Stef Blok was... die eh, een jaar of tien geleden ruim baan gaf aan eh, beleggers op de woningmarkt... en een belasting voor woningcorporaties invoerde. Pieter Omtzigt en Frans Timmermans waren niet aanwezig bij het debat. Zij hadden eerder aangegeven een te volle agenda te hebben. Eén op de vijf werknemers loopt rond met burn-out klachten. Onderzoeksbureau TNO zocht dat uit. Volgens deze deskundige heeft het onder meer te maken met de krapte op de arbeidsmarkt... Eh, we zien dat er gewoon heel veel werk ligt, waardoor dat door te weinig mensen moet eh, worden gedaan. Waardoor er gewoon eigenlijk non-stop moet je dus op je, de toppen van je tenen lopen om al dat werk te kunnen verrichten. En ja, op een gegeven moment knapt natuurlijk dat, omdat je kan niet altijd over eh, de, op je toppen lopen. Het duurt gemiddeld een jaar om uit een burn-out te komen. Het weer nog vanochtend grijs en op veel plaatsen behoorlijk wat regen. In de loop van de middag wordt het vaker droog en is er af en toe ook wat zon. Het wordt vandaag rond de 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. In de regio zijn er ook een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein zijn bergingswerkzaamheden bezig... en er is één rijstrook dicht. Vertraging is ongeveer 30 minuten vanaf Akersloot. Verder bergingswerkzaamheden op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Diemen is één rijstrook dicht, daar is de vertraging ongeveer een kwartiertje. Dan door naar de N247. Die is nog steeds in beide richtingen dicht bij Middelie. Daar gebeurde afgelopen nacht een ernstig ongeluk. De weg is in beide richtingen afgesloten.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 Come on. Girls are talking, uh, girls are talking. Girls talk about the booty yeah. too, about the way your brother is uh, hanging too. Oh, when you sit and think nobody uh, knew you. Cause the girls are talking, uh, girls are talking. and y'all need to know this, that we'll straight up go to your business. So if you're gonna come, you better come with it. If you ain't swinging, just put your tongue in it. Oh. Some of y'all be killing me, thinking you got powers like Austin, but you're more like mini me.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 Het zijn er vier minder dan in de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de handel en de bouw gingen de meeste bedrijven op de fles. Gemiddeld ging een kwart van de vrijkomende sociale huurwoningen in grotere gemeenten vorig jaar naar huurders met voorrang. Dat blijkt uit een enquête van de NOS. De Oekraïense president Zelensky heeft gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen op de infrastructuur nu de winter nadert. Afgelopen winter voerde Rusland aanvallen uit op elektriciteitscentrales. Het weer, de ochtend is bewolkt en op veel plaatsen nat.